Mariel Hageman met het NOS Journaal. De overgrote meerderheid van huisartsen durft de contracten van zorgverzekeraars niet af te wijzen. Dat blijkt uit een enquête die de Landelijke Huisartsenvereniging heeft gehouden onder de achterban. 92% van de ondervraagde huisartsen voelt zich gedwongen te tekenen. De voornaamste reden is angst voor onvoldoende inkomsten. Verder geeft een deel van de huisartsen aan druk te voelen van de zorgverzekeraars. De leden van de PvdA hebben een motie over een volledige vrije artsenkeuze verworpen. De partijtop had daarop aangedrongen. De leden van de PvdA konden vandaag stemmen over een motie waarin de vrije artsenkeuze gegarandeerd moest zijn. Het PvdA-congres in Utrecht steunde wel een motie over de artsenkeuze die veel minder ver gaat en waarmee de partijtop kan leven. Een Haagse Syriëganger en zijn gezin zijn met de dood bedreigd. Afgelopen week kreeg de man uit de Schilderswijk een brief waarin staat dat hij wordt vermoord als hij niet weggaat. Volgens bronnen is de man een bekeerling. Aanleiding voor de doodsbedreigingen lijken de aanslagen in Parijs. De politie in Den Haag bevestigt dat er aangifte is gedaan en neemt de zaak serieus. In Tirol in Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter omgekomen door een lawine. Volgens de politie was de man van 51 vrijdag met een paar anderen buiten de piste aan het skiën toen een sneeuwplaat loskwam. Een gids kon ontsnappen, maar de Nederlander en een 66-jarige Duitse werden bedolven. De vrouw werd snel gevonden en was ongedeerd. De Nederlander werd uitgegraven en gereanimeerd. Hij overleed gisteren in het ziekenhuis. In de eredivisie heeft Feyenoord met 3-1 gewonnen van FC Twente. Heracles Almelo verloor in e- eigen huis met 0-3 van Excelsior. Heerenveen won in de Galgenwaard met 2-1 van FC Utrecht... en Willem II Go Eagles werd 1-0. Het weer vanavond en vannacht. Regen en mogelijk natte sneeuw of sneeuw.